Snel, snel, snel. Oh. een beetje hoor. Volgende nummers over bekende Nederlanders die zichzelf hoeren moeten aan de reclame, terwijl ze al weet niet hoeveel geld te veel hebben. Thank you.